Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van de NS, Van den Driest, stapte op. Hij zegt zich verantwoordelijk te voelen voor wat er misging rond de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. De Raad van Commissarissen van de NS kwam onder vuur te liggen toen bleek dat het ontslag van de voormalige NS-topman Huges niet schriftelijk was bevestigd. Daardoor is Huges officieel niet ontslagen en maakte nog aanspraak op een vertrekvergoeding en een bonus. In Den Haag hebben de meeste partijen positief gereageerd op de uitspraak van de rechter over het klimaatbeleid. Volgens de rechter moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen sneller terugbrengen. Volgens de PvdA is dat goed voor de economie en voor de leefwereld van onze kinderen. De SP en D66 noemen de rechterlijke uitspraak uniek en historisch. En ook de ChristenUnie en GroenLinks juichen de uitspraak toe. De VVD is het niet met de rechter eens en waarschuwt voor de gevolgen voor de welvaart en de werkgelegenheid. Op de A12 bij Zevenaar is een bestelbusje aan de kant gezet met een forse hoeveelheid babymelkpoeder. Tijdens een routinecontrole zagen agenten tientallen pakken met het melkpoeder in de bestelbus liggen. Daarop zochten agenten verder en vonden ze nog eens 90.000 euro aan contant geld. De inzittenden, twee Duitsers van 35 en 44 jaar, zijn aangehouden voor witwassen. Er is een levendige handel in babymelkpoeder. Gisteren werd duidelijk dat er in ruim een jaar tijd zo'n 900 meldingen zijn gedaan over diefstal van het melkpoeder. Een jaar geleden waren er nauwelijks meldingen. Werkgeversvoorzitter Hans de Boer neemt afstand van zijn woordkeus in het interview in de Volkskrant van vanochtend. Hij zei erin dat veel bijstandsgerechtigden labbekakken en slappelingen zijn. Premier Rutte noemde die uitspraak totaal ongepast. De boer zegt nu dat hij de commotie betreurt en dat hij het woord labbekak niet had moeten gebruiken. Hij voegt eraan toe dat hij niemand heeft willen kwetsen. Het weer, de zon schijnt geregeld, vrijwel overal blijft het droog. Het is 18 tot 21 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, 20 tot 25 graden. Er zijn dan perioden met zon, maar vooral het noordoosten maakt nog kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A28 in de richting Utrecht, daar staat de Soesterberg de Uithof 6 kilometer na ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer open. En op de N209 Hazenswoude richting Rotterdam, daar staat voor de aansluiting met de A13 2 kilometer.